voor spoedige start. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Strijders zijn opnieuw Palmyra binnengetrokken. Dat melden internationale media op basis van Syrische activisten. Negen maanden geleden had het Syrische leger de stad juist heroverd op IS. De terreurgroep zou het noordwesten van de Syrische stad nu weer in handen hebben. En ook in het centrum wordt gevochten. Strijders zouden onder meer een opslagplaats voor wapens, een ziekenhuis en belangrijke graansilo's hebben veroverd. Eerder vanmiddag werd al duidelijk dat IS Palmyra tot op enkele kilometers was genaderd en belangrijke gasvelden had ingenomen. Het dodelijke ongeval met een verkeersportaal op de A9 is waarschijnlijk veroorzaakt door een botsing tijdens werkzaamheden op de andere weghelft, dat zegt Rijkswaterstaat. Een voertuig zou tegen het portaal zijn gebotst, waardoor de constructie met matrixborden naar beneden kwam. De politie kan dat nog niet bevestigen en zegt dat de oorzaak nog moet worden onderzocht. Het verkeersportaal viel vanmiddag op twee auto's die op de snelweg reden. Daarbij is één inzitten om het leven gekomen, een ander is zwaar gewond geraakt. Bij een zelfmoordaanslag in Jemen zijn zeker 45 militairen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De aanslag was in de zuidelijke havenstad Aden bij een legerbasis. De militairen stonden te wachten op uitbetaling van hun salaris toen iemand zichzelf opblies. Wie verantwoordelijk is, is nog niet duidelijk. En in Jemen woedt al anderhalf jaar een burgeroorlog. De nieuwe Franse minister van Binnenlandse Zaken, Bruno Leroux, is nog geen week na zijn aantreden in opspraak geraakt. Leroux werd dinsdag benoemd als opvolger van Bernard Cazeneuve, die premier is geworden. Op zijn cv staan twee topopleidingen die hij nooit heeft gevolgd. De minister vermeldde de opleiding op zijn eigen website, de site van zijn socialistische partij, en op die van het ministerie. En van die laatste site is het cv nu verwijderd. Het weer, is bewolkt en mistig, met af en toe wat motregen. Vannacht wordt het vanuit het noordwesten wel snel weer droog. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten is kans op een enkele bui, bij een graad of 9.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 I am colored. Don't act like you was there hoorde op nummer 13 eh, de Passenger met Anywhere. Dit is de nummer 11 van eh, deze week. Pharrell Williams met eh, Running. Elf plaatsen gesteken waarmee het uh, een van de twee snelste stijgers is van deze week. andere snelste stijger die staat op nummer 10. Wie dat is staat hoor je zo. Maar eerst tijd voor een kleine race mee van de platen die we alweer hebben gehad. En wie we hebben overgeslagen. Even kijken, waar zullen we... De... we beginnen gewoon met nummer 20. Is dat makkelijk? Ja, wel hè. Ja, de rest hebben wel allemaal gehad. Nummer 20 eh, is eh, Robin Schultz samen met David Guetta en Cheat Coast met Shadowlight. Nummer 19 Shawn Mendes met Mercy. Op nummer 18 vinden we Calvin Harris met My Way. En Sigala, John Newman en Now Rogers met Give Me Your Love staat op een 17e eh, plaats. Op 16 staat Ariana Grande samen met Nicki Minaj met Side to Side. En op nummer 15 James Arthur, Say You Want That Go. Pas twee weken in de lijst, 10 plaatsen gestegen deze week. Op nummer 14 een van de zittenblijvers, Bebe Rex met I Got You. En op nummer 13 Jordan net The Passenger met eh, Anywhere.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 Hallelujah van uh, eh, Pentatonics. Hey, na de volgende nummer gaan we kijken naar de Nederlandse top 40. Maar eerst Bruno Mars met 24 Karat Magic. That they all be jumping. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up half vijf. En het is tijd voor ons om de Nederlandse top 40 een beetje te gaan eh, behandelen in eh, vogelvlucht. De collega's van 538 eh, die presenteren hem op dit moment hè, tussen 2 en 6. Maar goed dat je luistert naar de Europese top 40. Dat is toch ook veel leuker. We moeten een beetje breed denken. Hey, op nummer 40 in Nederland staat Zara Larsen met Ain't My Fault. Op nummer 39 Little Mix met Shout Out To My Ex. Nieuw binnengekomen in de Nederlandse top 40 is een nummer 38 Yellow Claw met Love and Warm. Ook nieuw binnengekomen in een Nederlandse top 40 is Alicia Cara met Scars Do You Beautiful op 36. En Jean-Paul samen met Dua Lipa met No Lie is ook nieuw binnengekomen op 32. Nou, gaan we kijken naar de top 20 eh, dit keer maar. Op 20 vinden we Major Lazer met Cold Water. Op nummer 19 staat de Chainsmokers All We Know. Callum Scott met Dancing On My Own op nummer 18. Frenham en My Love op nummer 17. Kensington, Sorry op 16. The Weekend, I Feel It Coming op 15. Heli Steinfeld, Starving op 14. Ray Schremmelt, dat je hoor. Black Beatles heet het eh, plaatje in ieder geval op eh, nummer 13. Ik kan die naam niet uitspreken, dat belachelijk. De nummer 12 dan Room 5, eh, Don't Wanna Know. Kevin James, Nervous op nummer 11. En dan de top 10 van de Nederlandse top 40. Sia met The Greatest op nummer 10. Wreck Man met Human op nummer 9. De Chainsmokers met Closer op nummer 8. En op 7 staat Calvin Harris, My Way. Bruno Mars, 24 Karat Magic op nummer 6. En Shawn Mendes, Mercy op nummer 5. DJ Snake, Let Me Love You op 4. Op 3 staat eh, een plaat die één plaatsje gezakt is deze week. Say You Won't Let Go van James Arthur.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 butterflies, they come alive when I'm next to you. Over and over, the only truth. De nummer 6 van uh, deze week, Niall Horn, de Horner, met uh, This Town. Kutnaam. Wil je niet zo hard lachen, Ro, alsjeblieft? Moet wel duidelijk Oh, oké. Nee, dan gaat het goed. Hey, in de voorhoorde in de uh, samen met Gray met uh, Starving. Hé, hey, dan zat ik zo eens tussen mijn oude jingeltjes doorheen te bladeren. En dan kom je, kom je dit tegen, dat vind ik wel grappig. Kerstboomglans, het is feest in het hele land. En de radio brengt gezelligheid in huis. Zie het en Zandvoort. Ja, nou, die zal waarschijnlijk wel eh, eind van het jaar weer eh, op de non-stop eh, te horen zijn. En die ik ook tegenkwam, die, ja, dat vind ik wel weer grappig. Dat is een hele korte, dat is deze. Dames en heren, jongens en meisjes... Kerstmis is voorbij. Ah ja. Pleur die kerstboom uit het raam! <laughs> ja, nee, die gaan we dus weer eh, ergens eh, begin januari eh, voor je draaien. Dat weet ik wel zeker. Hey, voordat we aan de top 4 gaan beginnen, sla ik de nummer 5 over. Dat is Taflo met Cool Girl. En heb ik nog een nieuwtje voor je van de artiesten natuurlijk. Want even kijken, Justin Timberlake... Die uh, eh, geeft muziekles, vind ik niet zo in. Miley Cyrus. Ja, Miley Cyrus, uh, die waarschuwt haar zusje. Want Noah Cyrus vindt het niet vreemd dat ze wordt vergeleken met de zus Miley. We zullen altijd horen dat we elkaar geluid op elkaar lijken. Dat had ik eh, al verwacht en is geen verrassing. Het kan me ook niet echt boeien, zegt ze. Nou, inmiddels heeft ze veel verschillende commentaren ontvangen op haar eerste single. Iedere dag was anders voor me, zo laat Noah Cyrus weten. De dag dat haar nummer Make Me Cry verscheen was ze in shock. Ik wist niet eens eh, wat me overkwam. Ik kreeg allemaal geweldige reacties toen ik keek naar mijn moeder... en zei dat heb ik geflikt. Nou, daarna helde mijn moeder en eh, dat was een emotioneel moment. Zo liet ze weten aan de Billboard Hot 100. Nou, van haar grote zus Miley kreeg ze direct een aantal tips. Ja, ze steunde me, ze vertelde me vooral mezelf te blijven. Dat doet Miley ook. <clears throat> en eh, <laughs> ik heb alle opmerkingen op Instagram uitgezet... Nou, dat was misschien wel het beste dat ik tot nu toe heb kunnen doen. Zusje van Miley Cyrus, Noah Cyrus, heeft dus ook een eh, mooi eh, singeltje gemaakt. Nou, eh, of die in de Europese hitlijsten gaat komen, dat gaan we vanzelf meemaken. Of dat zo is of niet. Hey, we gaan de nummer 4 draaien van deze week. de enige stijger in de top 9 van 13 naar 4. Dit is Little Mix met a Shout Out to Max. To my ex.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 4 van eh, deze week. Little Mix met Shoutout to My X. Van 13 naar 4 gestegen in een eh, zesde week alweer. Hey, het is alweer eh, kwart voor vijf geweest. bijna het einde van deze uitzending. En we gaan de top 3 van deze week beluisteren.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 De Europese top 40. Deze plaats staat pas eh, vier weken lang eh, in de lijst. Wij gaan door met de nummer 2 van deze week. Een plaat die alweer 10 weken lang in de lijst staat. Vorige week op nummer 2 in de hoogste notering ook nummer 2.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 Hey, we gaan ons opmaken voor de nummer 1 van deze week. Een plaat die vorige week ook op nummer 1 stond. Volgens mij die week daarvoor ook zelfs en die week daarvoor niet. maar ondertussen zes weken lang in de lijst staat. Dan heb ik het over Robbie Williams met Love My Life. van eh, deze week. Robbie Williams. Met eh, Love My Life. Prachtige plaat, eh, de nummer 1 dus van deze week. Plaat alweer zes weken lang in de lijst van Europa. Hier op ZFM Zandvoort. En benieuwd wat er, wie er volgende week op staat? Nou, ik wil, maar blijf gewoon dan ja, bij de radio hangen. Hè. Gewoon volgende week weer. lost, and there's a road I have to follow, a place I have to go.